Jobboot met het NOS Journaal. In heel Nederland zijn met twee minuten stilte de Nederlandse oorlogsslachtoffers herdacht. Die vielen sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. De nationale herdenking was traditioneel op de Dam. Een van de sprekers was de Rotterdamse burgemeester Abu Taleb. Die vertelde hoeveel indruk de 4 mei-herdenking op hem maakte... toen hij die voor het eerst in Nederland meemaakte. Voor de twee minuten stilte was er een herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk... waar onder andere premier Rutte en koning Willem-Alexander en koningin Maxima bij aanwezig waren. De 4 mei-voordracht werd gehouden door kunstenares Hella de Jonge. De Verenigde Staten en Rusland hebben met de Syrische regering een akkoord gesloten over een wapenstilstand in Aleppo. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De afgelopen dagen waren er in Aleppo hevige gevechten, onder meer ziekenhuizen werden gebombardeerd. Er vielen tientallen doden. Voor delen van Syrië was er al een wapenstilstand afgesproken, maar Aleppo hoorde daar niet bij omdat al-Nusra, een tak van Al-Qaeda, actief is in de stad. De republikein John Kasich stapt uit de race om het Amerikaanse presidentschap. Dat melden Amerikaanse media. Als Kasich inderdaad stopt, wordt Donald Trump de presidentskandidaat voor de republikeinen. Gisteren gooide Trumps belangrijkste tegenstander Ted Cruz al de handdoek in de ring. Trump neemt het straks waarschijnlijk op tegen Hillary Clinton... die bij de Democraten ruim voorstaat op haar tegenstrever Bernie Sanders. Met een weekendopkomst waarin de temperatuur kan oplopen tot 25 graden... waarschuwt de reddingsbrigade Nederland voor zeer koud zwemwater. Het water is op de meeste plekken pas 11 graden. Het komt vaak voor dat mensen zich verkijken op de watertemperatuur. De reddingsbrigade moet dan uitrukken voor zwemmers met kramp of met onderkoelingsverschijnselen.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 side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 day.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 fuck, fuck.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 living dangerously. in 2015. Al 25 jaar. Een zee van muziek en een golf van informatie. You wanna stay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 Well, today is our time. starts the spark in our bonfire hearts. Days like these lead to nights like this